Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Italië hebben zware regenbuien geleid tot overstromingen. Er is vooral veel schade in het gebied tussen Milaan en Florence en dan vooral in Bologna. Door het noodweer zijn twee mensen om het leven gekomen. Correspondent Helene Daans vertelt dat het steeds vaker voorkomt in Italië. Deze regio rondom Bologna bijvoorbeeld, die is in september ook nog zeer zwaar getroffen door overstromingen. En daarvoor in mei vorig jaar ook al eens zeer zwaar. De mensen waren daar nog nauwelijks van bekomen. De huizen waren nog nauwelijks gerepareerd. Eh, en nu dus voor de derde keer eigenlijk in korte tijd. Dat heeft te maken met klimaatverandering. Het zeewater in die regio is bijvoorbeeld veel warmer. Waardoor die extreme weersevenementen, die extreme regenval steeds vaker voorkomt. Veel Italianen ergeren zich aan de politiek ontkent namelijk dat de overstromingen komen door klimaatverandering. In Lelystad is een scooterbestuurder van 18 om het leven gekomen na een botsing met een auto. Een jongen van 9 die ook op de scooter zat raakte licht gewond. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Het slachtoffer reed op een scooter met daarop het logo van een pizzaketen. Maar we weten niet of hij op dat moment aan het werk was. Geen doelpunten bij de klassieker tussen de Ajax en Feyenoord vrouwen. In de Kuip in Rotterdam bleef het dus 0-0 en dat is balen voor Ajax, want de club staat nu niet meer bovenaan. FC Utrecht won met 4-3 van ADO en heeft daarmee de plek van Ajax overgenomen. En bij de Marathon van Amsterdam konden deelnemers iemand spotten die ze vooral in schaatspak hebben gezien. Olympisch kampioen schaatsen Sven Kramer liep zijn allereerste marathon ooit in 3 uur en 11 minuten. En na de finish kon hij niet even rustig bijkomen, want er stond meteen een verslaggever bij hem. Sven, snelle vraag. 3-11. Tevreden? Voor de eerste keer. Ja, wel, wel afzien hoor, maar wel heel mooi evenement. Hoe ging het onderweg? Na nou, de eerste 20 kilometer ging wel lekker. Maar ah, dan heb ik wel echt afgezien tot 35. Ah, toen ging het alweer. Kom je nou binnen met een euforisch gevoel? Nou, nah, jawel. Het is gewoon leuk. Weet je. Het gaat niet meer echt om de knikkers voor mij, maar eh, ja, ik, probeer, ik probeer ervan te genieten. De Marathon van Amsterdam is zowel bij de vrouwen als bij de mannen gewonnen door Ethiopië. Het weer dan, het is droog en af en toe ook zonnig. Alleen in het westen kan vanavond nog een spatje regen gaan vallen. Het is 15 graden in het noorden en in Limburg maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.